de winkel stond, Keesje de Jordaan. Zwaaiend sprak hij tot de baas, geef me een banaan. Maar de baas was juist die dag gladweg uitverkocht. En hij dacht dat onze Kees ruzie met hem zocht. En de baas zei ja, ik heb geen banaan. Ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. en heb rijstjes, dus helemaal.